Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De politie gaat op zoek naar rellende boeren. Zij stonden gisteravond voor de deur bij stikstofminister Van der Wal. dat gaat echt te ver, vindt de baas van de politie. Kijk, je, je, je mag natuurlijk, je, je grondrecht, je mag je verhaal doen als je het met iets niet eens bent. Daar hebben ze volgens mij ruim, de ruimte voor. Maar je moet ook in dit geval politici of verantwoordelijken moet je de ruimte geven om, eh, om daarin werk te doen. En op deze manier, dit is gewoon intimiderend en bedreigend voor in dit geval mevrouw Van der Wal. Een aantal boeren brak door een afzetting heen, vernielde een politieauto en leegde vlakbij het huis een giertank. De situatie was zo dreigend dat agenten niet meteen konden ingrijpen en moesten kiezen voor hun eigen veiligheid. Volgens ingewijden was de minister zelf niet thuis, maar haar gezin wel. Ghislaine Maxwell moet 20 jaar de cel in. Zij is de ex van miljardair Jeffrey Epstein. Die man pleegde een paar jaar geleden zelfmoord in zijn cel. Hij zat vast voor het misbruiken van jonge meisjes. Maxwell zou hem daarbij hebben geholpen. Ze gaf de meisjes cadeaus, haalde hen over om massages te geven aan Epstein. Daarna begon het misbruik dat steeds verder uit de hand liep. In Utrecht, Zuidbroek en Stadskanaal hebben vannacht asielzoekers uit Ter Apel geslapen. Het is bedoeld als tijdelijke noodopvang omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel nog steeds supervol zit. Geen volkslied, geen geschreeuw vanaf de tribune, geen muziek om de sfeer erin te houden. Het was een gekke voetbalwedstrijd gisteravond. De Oranje Vrouwen speelden een best belangrijke wedstrijd richting de WK-kwalificatie. Maar er zat helemaal niemand in het stadion, zag onze commentator. Nou, wat een feest hè. <laughs> het is natuurlijk niet helemaal nieuw gezien de jaren die we achter de rug hebben. Met de pandemie, een eh, leeg stadion. Je hoopte er alleen toch, zeker bij een eh, sfeervol Nederlands team normaal gesproken, helemaal van af te zijn. Maar dat is dus niet het eh, geval. Het is, eh, ja, het, is, het is echt heel erg leeg. Nederland wilde eigenlijk niet voetballen tegen Belarus... vanwege de rol van dat land bij de oorlog in Oekraïne. Maar om de bol voor het WK nou helemaal af te blazen... ging ze weer een tikkie te ver. Dus dan maar in een leeg stadion als statement. De Oranje Vrouwen wonnen met 3-0. Het weer vandaag begint zonnig. Later komen er wat wolken. Het blijft wel droog en het wordt 25 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is nog niet zoveel aan de hand onderweg en ook de A5 is na een ongeluk weer vrij van Amsterdam naar Hoofddorp. Voor knooppunt Hoek heb je nog wel 10 minuten oponthoud, maar alle rijstroken zijn weer open.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 And from your love, is what this trap for. Buying niggas bitches from the corner store, though. Why you wanna do that? I don't even I'm like LeBron James in the finals. We 1400, just like a minor. I'm yelling freebie meets with the signers.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 to de hoofdpunten van het NOS-journaal. Demonstrerende boeren zijn gisteravond door een politieblokkade gebroken... bij het huis van stikstofminister Van der Wal. Ze vernielden er een politieauto en lieten een giertank leeglopen. Een opsporingsteam van de politie gaat op zoek naar de daders. Aruba, Curaçao en Bonaire maken zich op voor de komst van tropische storm Bonnie. Die komt komende nacht aan land en zou kunnen uitgroeien tot een orkaan. Curaçao voert daarom een avondklok in. In de jaarbeurs in Utrecht zijn vannacht 200 asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Het was opnieuw te druk bij het overvolle aanmeldcentrum. De asielzoekers worden later vanochtend naar andere opvanglocaties gebracht. Het weer, eerst nog zonnig, maar later meer bewolking. En het wordt 25 tot 28 graden vandaag. is Zon, Zandvoort en Zomerhits.